Het NOS Journaal. De Nederlandse reders zijn niet blij met het oordeel van een advies de wateren bij Somalië. De reders willen snel zelf gewapende particuliere beveiligers kunnen inhuren. De adviescommissie De Wijkersloot vindt dat beveiligers alleen mogen worden ingehuurd door de overheid. En dat ze tijdelijk de status van militair moeten krijgen. De reders wijzen erop dat andere landen het al wel goed vinden dat schepen met gewapende particuliere beveiligers varen. Minister Roosentaal verwacht dat morgen een EU-olieembargo van kracht wordt tegen Syrië. Nederland wil nieuwe sancties en binnen de EU is daar volgens hem ook politieke overeenstemming over. Nederland wil ook dat er sancties worden ingesteld tegen vier mensen die het regime van president Assad steunen en tegen drie bedrijven. Roosentaal benadrukt dat het regime van Assad met het olieembargo en de nieuwe sancties in het hart wordt geraakt. FNV Bondgenoten onderzoekt de juridische mogelijkheden om het pensioenakkoord te torpederen. Dat staat in een notitie van het hoofdbestuur van de bond. De leden van vakcentrale FNV stemmen 12 september over het akkoord met de werkgevers. Bondgenoten heeft grote bezwaren tegen het nieuwe pensioenstelsel. Ook de op een na grootste bond, de Abfacabo, ziet er niets in. Maar bondgenoten en Abfacabo kunnen goedkeuring van het akkoord door de vakcentrale niet tegenhouden. De Europese Unie heft zijn sancties tegen Libië voor een deel op. De bevroren tegoeden van 28 bedrijven worden vanaf morgen vrijgegeven. Dat is besloten op een Libië-top in Parijs. De maatregel moet de nieuwe machthebbers in Libië helpen om de stilgevallen economie in het land weer op gang te krijgen. Nederland geeft 1,4 miljard euro aan Libische tegoeden vrij. En Nederland wil ook helpen bij het opruimen van niet ontplofte explosieven. Het weer, de meeste bewolking verdwijnt. Heldere avonds en nachts en ook morgen is er veel zon. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. Ook zaterdag nog warm weer, maar aan het einde van de dag kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. E er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zalbommel, 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk, 4. Verderop richting Arnhem bij Bunnik, 4. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en Pernis, 4. A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht West, 4.